Michel Koenen met het NOS-journaal. Een resolutie die de opties van president Trump moet inperken om Venezuela aan te vallen... is nipt afgekeurd door de Amerikaanse Senaat. Het scheelde maar één stem. De resolutie zou Trump verbieden om meer militaire acties in Venezuela uit te voeren... zonder toestemming van het congres. Eerder leek een kleine meerderheid nog voor... maar een aantal republikeinse senatoren stemden uiteindelijk tegen na druk van Trump... Die sprak vandaag met de nieuwe interimleider van Venezuela, Delcy Rodriguez. Het ging over olie, mineralenhandel en ook over veiligheid. Een olietanker met Venezolaanse olie is gisteren aangemeerd op Curaçao. De olie wordt daar tijdelijk opgeslagen in tanks in opdracht van de Amerikaanse regering. Twee grote grondstofhandelaren zijn bezig met het verplaatsen van olie uit Venezuela naar het Caribisch gebied. Van daaruit moet het vervolgens worden doorverkocht. Na zijn aanval op Venezuela heeft president Trump gezegd dat de VS de komende tijd de leiding neemt over Venezuela en de olieindustrie. In onder meer Den Haag en Eindhoven hebben fans van Marokko gevierd dat het land zich heeft geplaatst voor de finale van de Afrika Cup. Nigeria werd na strafschoppen verslagen. In diverse centra werd de wedstrijd samen gekeken. In Haagse Schilderswijk werden agenten bekogeld met vuurwerk. Ook werd een kruispunt geblokkeerd. NAZ heeft Ajax vernederd in de achtste finales van de KNVB-beker. In Alkmaar werd het 6-0 voor de verliezend finalist van afgelopen seizoen. Go Ahead Eagles, dat de eindstrijd won, was na strafschoppen Heracles Almelo de baas. Na twee verlengingen stond het nog 2-2 in Deventer. PSV won gemakkelijk met 4-1 bij FC Den Bosch en ook Telstar bereikte de laatste 16. De ploeg uit Velsen-Zuid won met 3-1 bij Almere City.